Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vliegbasis Gilse is al jaren ernstig verontreinigd met PFAS... meldt het onderzoeksprogramma Pointer van kro CRV. In metingen zouden waardes zijn gevonden die 56 keer te hoog waren. Daarmee is de vervuiling op Gilse nog ernstiger dan die van Gemoers in Dordrecht en 3M in België. Ook elf andere defensieterreinen blijken te zijn verontreinigd. Op die terreinen is jarenlang gespoten met PFAS-houdend blusschuim. Defensie laat aan Pointer weten dat ze op termijn alle terreinen willen saneren. Dat zal naar verwachting tientallen miljoenen euro's gaan kosten. Steeds meer mensen worden digitaal bedreigd, maar die dreigingen worden zelden waargemaakt. Dat staat in de nieuwste dreigingsmonitor die onderzoekers van de Universiteit Leiden hebben opgesteld. Digitale bedreigingen treffen een brede groep in de samenleving, onder wie politici, journalisten en wetenschappers. Hoewel het meestal bij woorden blijft, is de impact ervan groot. Daarnaast is er nog steeds veel dreiging vanuit de georganiseerde misdaad. De afgelopen jaren zijn er minder aanslagen en liquidaties gepleegd... maar wel meer explosies in woonwijken. Iran heeft een Franse toerist vrijgelaten die bijna twee jaar geleden werd gearresteerd. Volgens president Macron komt de 37-jarige Louis Arnaud vandaag terug in Frankrijk... na bemiddeling door Oman. De Fransman werd in september 2022 in Iran opgepakt en kreeg vijf jaar cel. Hij zou tegen de regering hebben gedemonstreerd en propaganda hebben verspreid. Drie andere Fransen die in hetzelfde jaar werden opgepakt zitten nog vast. Macron dringt ook aan op hun vrijlating. Het waren volgens hem willekeurige arrestaties die neerkomen op gijzeling. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Minima tussen 5 en 9 graden.